is Ewout Jong met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft de dood van journalist Jamal Khashoggi bevestigd. In verband met zijn dood zijn 18 mensen gearresteerd... zegt de Saoedische openbaar aanklager. De journalist verdween op 2 oktober bij een bezoek aan het Saoedische consulaat... in de Turkse stad Istanbul. Volgens de aanklager is hij gedood bij een gevecht in het consulaat. In de verklaring van de aanklager staat ook dat vanwege de zaak... een adviseur van kroonprins Salman is ontslagen net als het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische inlichtingendienst. Het parlement van Macedonië heeft een eerste stap gezet om de naam van het land te veranderen in Republiek Noord-Macedonië. Met de wijziging moet een eind komen aan een conflict met buurland Griekenland. Dat conflict begon al in 1991, toen Macedonië zich afscheidde van Joegoslavië. Griekenland claimt de naam omdat het een gelijknamige regio heeft. Het conflict gaat ook over de vraag welk land Alexander de Grote kan claimen... die koning was van Macedonië in de klassieke oudheid. Door het besluit van het parlement kan Macedonië nu lid worden van NAVO en de EU. Provincie Overijssel neemt extra maatregelen om de uitbraak van Afrikaanse varkenspest te voorkomen. De voor varkens zeer besmettelijke ziekte komt vooral voor in Oost-Europa, maar rukt op naar Nederland. De Afrikaanse varkenspest wordt vooral door wilde zwijnen overgedragen. Er mag in Overijssel nu ook s'nachts op de zwijnen worden gejaagd. Dat mocht tot nu toe alleen overdag. Ook wordt de drukjacht, waarbij een hond de zwijnen opjaagt, tijdelijk weer toegestaan. Overijssel heeft na Brabant en Gelderland de meeste varkenshouderijen in Nederland. Het weer, het koelt flink af vannacht... met minima van iets boven het vriespunt in het oosten tot 5 graden aan zee...